بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد les nummer 38 en dat gaat over hoofdstuk 29 الأفعال الخمسة وإعرابها الأفعال الخمسة وإعرابها الأمثلة العاملان يشتغلان أنتما تشتغلان العمال يشتغلون أنتم تشتغلون أنت تشتغلين تريد خروب العاملان لن يشتغلا أنتما لن تشتغلا العمال لن يشتغلوا أنتم لن تشتغلوا أنت لن تشتغلي هذا groep العاملان لم يشتغلوا لم يشتغلا أنتما لم تشتغلا العمال لم يشتغلوا أنتم لم تشتغلوا أنت لم تشتغلي كيف فرطالين؟ De vertaling hiervan is simpel. Al-amilani yashtagilani betekent de, werk, de twee werknemers die werken. Dan het in het, in het, Arabisch maak je onderscheid tussen enkelvoud, tweevoud en meervoud. Niet zoals in het Nederlands heb je enkelvoud en meervoud alleen. In het Arabisch heb je enkelvoud, tweevoud en meervoud. Al-amilani, dus tweevoud, al-twee werknemers werken. Antuma testagilani, jullie. Twee, jullie twee, waar ik mezelf al had. Jullie twee werken. Het maakt niet uit of het vrouwelijk of mannelijk is. Antuma gebruik je voor beide. Al-ummalu yestagiluna, hier hebben we meervoud. Meer De werknemers werken. Antum, jullie mannelijk. Hier gaat het wel over meervoud, dus drie of meer. antum jullie, mannelijk. Testariluna. Anti, jij, maar dan vrouwelijk. Anti, testarilina. Tweede groep. Al-amilani. Len de twee werknemers zullen niet werken. Antuma lente tastarila. Jullie. Twee fout. Mannelijk of vrouwelijk. Maakt niet uit. Hetzelfde. Lente sterila zullen niet werken. Al-ummalu Hier hebben we fout, mannelijk. En dan afwezig. He? Eh, zij namelijk. Dus de werknemers zullen niet werken. Antum len testarilu. Hier hebben we ook vrouw, eh, mannelijk, meer fout. En dan worden ze aangesproken. Jullie zullen niet werken. Anti len sterili, Jij vrouwelijk zal niet werken. Laatste groep. Al-amilani lam yastaghila. De twee werknemers hebben niet gewerkt. Antuma, dus jullie, uh, tweevoud, mannelijk of vrouwelijk, maakt niet uit, hebben niet gewerkt. Al-ummalu, dus de werknemers, hebben niet gewerkt. Antum, jullie, mannelijk, meervoud. Lem testagilu, hebben niet gewerkt. Anti, lem testarili, jij, vrouwelijk, hebt niet gewerkt. Nu even naar uitleg. al انظر إلى الأمثلة في الأقسام الثلاثة المتقدمة تجد الفعل المضارع يقع في كل قسم منها على خمس حالات Als je kijkt naar elke groep van die voorbeelden, dan zie je dat die fi'al, al-mudari' wat erin zit, die komt in verschillende vormen, namelijk vijf vormen. فهو في الحالة الأولى متصل بألف تدل على اثنين غائبين In het eerste geval is de fi'al verbonden aan een alif die duidt op twee die afwezig zijn. Hè, zij, twee. In een tweede geval في الحالة الثانية متصل بألف تدل على اثنين مخاطبين In het tweede geval is de fi'al mudari' verbonden aan een alif wat duidt op twee mensen die aangesproken worden. وفي الحالة الثالثة متصل متصل بواو تدل على جماعة الغائبين. In het derde geval is de fi'al mudari' verbonden aan waw al-jama'a wat duidt op meervoud van mensen die afwezig zijn. وفي الحالة الرابعة متصل بواو تدل على جماعة المخاطبين إنه في خفال الفعل المضارع فربوند عن واو الجماعة فان ميرفاوت wat اوب op مانلك mannelijk اخس aangesproken worden. وفي الحالة الخامسة متصل بياء تدل على المخاطبة. de fi'al mudari' in het vijfde geval is verbonden met ja, wat duidt op uh, vrouwelijk wat aangesproken wordt. Jij vrouwelijk. ومن أجل ذلك تسمى الأفعال المضارعة في الحالات السابقة بالأفعال الخمسة. Vanwege deze vijf vormen spreken we hier van al af'aan al-khamsa, de vijf werkwoorden. Dus het gaat niet over vijf verschillende werkwoorden. Dus het werkwoord op zichzelf. Maar eh, deze uh, verdeling heeft te maken met wat eh, vast zit aan deze fi'al al-mudari. وف تواو الجماعة وف ألف الإثنين وف ياء المخاطبة إن زفوت تأمل هذه الأفعال الخمسة في الأقسام الثلاثة Als je kijkt naar deze vijf werkwoorden in de drie groepen. تجدها في القسم الأول مرفوعة. De eerste groep zijn ze marfoor. Waarom zijn ze marfoor? Omdat er geen woord ervoor staat wat voor zorgt dat het mansoob wordt of majzoom wordt. En dat is al-fi'al mudara, zoals we gezien hebben. Of in het tweede القسم mansoob. In het tweede الثاني منصوبة لأنه مسبوقة أو لأنها مسبوقة بأتاة نصب In een tweede groep zijn ze, deze vijf werkwoorden, zijn ze mansoob. Omdat len ervoor staat en len zorgt ervoor dat al mudara منصوب بورد وفي القسم الثالث مجزومة إذا يعني الداد خروب زين groep مجزوم لأنها مسبوقة بأداة جزم أداة ريخ أداة خط van الجزم ervoor نعملك لم ولكن ما للضمة سوري ولكن ما علامة الرفع والنصب والجزم هنا بعد de vraag Wat is het teken van een rafa? En het teken van nasb en het teken van al-jazm. We hebben gezien dat het teken van een rafa dat is een damma. Het teken van een nasb is een fatha. En het teken van al-jazm dat is een sukoon. maar in dit geval hebben we dus andere tekens ولكننا في حالة الرفع نجد في آخرها نونا ثابتة دائما كما في أمثلة القسم الأول In het geval van rafa, in de eerste groep, zien we dat er een noon achter deze werkwoord staat. Je Hm? niet. Je Yestarila niet. Enzovoort. ونجد هذه النون محذوفة في حالة النصب والجزم كما في أمثلة القسمين الأخيرين إن ديز النون فردفينت إن تخفال فان النصب en al-jazm, zoals we, gezien, uh, zoals we zien in de overige twee groepen. فلا بد إذن أن يكون ثبوت النون نائبا عن الضمة في حالة الرفع. Dus deze noon, het blijven, het aanblijven van die noon, moet het teken zijn van al-rafa. In het geval, of het, het moet dus de, degene die het damma vervangt. De vervanging voor het damma in het geval van rafa. En het weghalen van deze noon moet dus de fetha vervangen en de sukun vervangen in het geval van al nasb en al-jazm. وحذفها نائبا عن الفتحة والسكون في حالة النصب والجزم يعني دوس كومو فيتوت we القاعدة الواحدة والخمسون qaida نمر wahida wal 51 الأفعال الخمسة هي كل مضارع اتصلت به ألف, ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة Dus wat zijn الأفعال الخمسة? Eerst een definitie. Walaikum salam wa barakatuh. Uh, eerst gaan we definiëren wat al-af'al al-khamsa zijn. Al-af'al al-khamsa, dus de vijf werkwoorden, dat zijn elke fi'al mudari' elke fi'al mudari' wat verbonden is aan alif al-ithnain, de alif van tweevoud, of واو الجماعة أوف دي الواو فن يرفع أوف ياء المخاطبة أوف دي ياء فن آه، فراولك دي دات فورت أخسبروك القاعدة الثانية والخمسون ستر يخم نمر الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها دوش الأفعال الخمسة دي بنات ديفينيتي فان هذا خهط die worden marfoe door het aanblijven van een noon الأفعال الخمسة de vijf werkwoorden die zijn marfoe wat is het teken van een rafa het teken is het aanblijven van een noon وتنصب وتجزم بحذفها en het teken van een nasb en el jazm is het weghalen van deze noon. En op deze manier komen we aan het einde van de uitleg van hoofdstuk 9 en 20. Ik hoop dat het duidelijk is wat de bedoeling is. En anders zijn er vragen. Is het duidelijk of niet? Als iets niet duidelijk is, dan mogen jullie de vraag stellen. Alhamdulillah. Nou. وجزاكم Dus hier, als ik terugkom op eh, je zin, zuster Om zijn helemaal het begin, eh, over de ekkel. Ik zal het even opzoeken. Even kijken, Ta'amak, ja, was het? Ta'a. Ziet hij iets of niet? Ik heb daar. een van de zinnen was. لتأكلي طعامك ja, لتأكلي طعامك hier hebben we لتأكلي normaal gesproken is het تأكلين تأكلين dus hier hebben we te maken met een fi'al min af'al al-khamsa waarom? omdat ja, al mukhataba is aan vast verbonden. Ta'kulina. Maar omdat li ervoor staat, lam al-amr, wordt dit dan majzoom. En wat is het teken van jazm? Is het weghalen van een noon. Li ta'kuli ta'amek. Nou. Als er geen vragen zijn, dan zie ik jullie inshallah ta'ala volgende week. Maar dan niet om half acht, maar om acht uur in verband met Salat al-Aisha. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته